Een samenwerkingsverband van non-profit organisaties als Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam Novib. De bankwijzer vroeg negen banken naar hun beleggingen in Shell en mijnbedrijven in Groot-Brittannië en Canada. Volgens de bankwijzer zijn dat bedrijven die de mensenrechten schenden. De banken zouden die bedrijven kunnen aanspreken op de schendingen, maar dat gebeurt veel te weinig. Vooral grote banken als ING en ABN AMRO scoren slecht. De kleinere banken ASN, Triodos en Frieslandbank doen het het beste. Zij besloten niet in deze bedrijven te investeren vanwege hun reputatie op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid. Italië wil agenten in Tunesië stationeren om de vluchtelingenstroom tegen te houden. De afgelopen dagen zijn 5000 bootvluchtelingen uit Tunesië aangekomen op het Italiaanse eilandje Lampedusa. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Maroni spreekt van een bijbelse uittocht. Op Lampedusa is de noodtoestand uitgeroepen. Omdat het eilandje de vluchtelingen niet kan opvangen... is er een luchtbrug ingesteld naar opvangcentra in andere plaatsen. Ivan Skobrev is in Calgary wereldkampioen allround schaatsen geworden. De Rus werd vorige maand ook al Europees kampioen. Tweede in Calgary werd de Noor Havard Bukko, die de afsluitende 10 kilometer won. Derde werd Jan Blokhuizen. Koen Verwij, die voor de slotrit nog tweede stond, zakte naar de vierde plaats. Wouter Oldeheuvel werd in het eindklassement achtste, Rens Rotteveel tiende. Bij de vrouwen werd Irene Wust met overmacht wereldkampioen voor de Canadese Christine Nesbit en de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova. Sablikova kwam in de slotrit tegen Wust ten val. Het weer, vannacht toenemende bewolking en minima rond 4 graden. Overdag in de loop van de ochtend eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen. Plaatselijk regent het flink en het wordt 6 tot 9 graden.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 open. Ooh. car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. say